Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Oud-commandant Karremans van Dutchbat is in het buitenland gaan wonen omdat hij zich in Nederland niet meer veilig voelde. In Nieuwsuur zei hij gisteren dat hij op straat in Nederland werd uitgejouwd. Hij zei dat hij er rekening mee houdt dat hij voor de rechter moet verschijnen vanwege de val van Srebrenica. Het OM doet onderzoek of de drie leidinggevende militairen van Dutchbat persoonlijk iets te verwijten valt. In een presidentiële verklaring heeft de VN-veiligheidsraad Syrië veroordeeld voor geweld tegen demonstranten. De raad kon het niet eens worden over een resolutie. Aan de verklaring kunnen geen sancties worden verbonden. De opstand in Syrië heeft aan zeker honderden mensen het leven gekost. Nog steeds is het leger actief in de stad Hama. Het oosten van het land is gisteravond getroffen door wateroverlast na zware buien. In Gelderland, Overijssel en Drenthe liepen kelders onder en stroomden waterhuizen en liftschachten binnen. In de omgeving van Assen liepen riolen over en in Arnhem werd een bioscoop ontruimd omdat er te veel water op het platte dak stond. De buien trokken via het noordoosten het land uit. In Sao Paulo moet een jaarlijkse hetero pride komen. De gemeenteraad heeft met het plan ingestemd. Volgens de initiatiefnemer is het geen protest tegen homoseksualiteit. Wel vindt hij dat homo's te veel privileges hebben. Zo mag de gay pride wel door een drukke straat in het centrum en een religieuze optocht niet. Organisaties van homoseksuelen zijn bang dat de hetero pride nieuw geweld tegen homo's zal uitlokken. In Amerika is oud-sportman en acteur Baba Smith overleden. Smith speelde American football op hoog niveau in de jaren 60 en 70. Daarna werd hij acteur met gastrollen in tv-series als Charlie's Angels en Taxi. Hij werd het meest bekend van zijn rol als Moses Hightower in de filmreeks Police Academy. Baba Smith, Baba Smith is 66 jaar geworden. Dan nog het weer in het noordoosten bewolkt, elders opklaringen en kans op mist. Overdag zonnige periode, later bewolking en s'avonds weer regen.